Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Er komt een eind aan het belastingvrij schenken van maximaal een ton aan kinderen voor de aankoop van een huis. Het kabinet heeft besloten dat de maatregel aan het eind van het jaar stopt. Makelaarsvereniging NVM pleitte deze week nog voor verlenging, maar volgens minister Dijsselbloem van Financiën zit dat er niet in. Volgens hem was de constructie bedoeld als kickstart voor de woningmarkt en was het een groot succes. Maar het is en blijft een eenmalige maatregel, zei hij. Mensen kunnen nog een paar maanden gebruik maken van de regeling. Hoeveel die heeft gekost wordt volgens Dijsselbloem pas in de loop van volgend jaar bekend. In Nigeria zijn tientallen jongens ontvoerd door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Volgens Nigeriaanse media gaat het om ongeveer 100 jongens. Ze zouden zondag in een vissersdorp in het noordoosten van Nigeria op vrachtwagens zijn gezet en weggevoerd. Het is niet bekend waar ze nu zijn. Boko Haram zit ook achter de ontvoering van ruim 200 meisjes. Zij werden in april gekidnapt in dezelfde provincie waar nu ook de jongens zijn meegenomen. De Russische oliemaatschappij Rosneft zit in de problemen als gevolg van de sancties tegen Rusland. Het oliebedrijf heeft de overheid gevraagd om financieel bij te springen. Er zou 31 miljard euro nodig zijn om te kunnen overleven. Rosneft produceert meer olie dan Irak en Iran samen. En het is een van de bedrijven die door de EU en de VS op de zwarte lijst zijn gezet. Daardoor kan het schulden niet meer afdekken. Een vliegtuig van een Indiase maatschappij heeft anderhalve kilometer hoogte verloren... doordat de co-piloot te druk was met haar tablet. De gezagvoerder sliep op dat moment en normaal gesproken neemt de co het roer dan over. Maar die lette niet op tijdens de vlucht van Mumbai naar Brussel. Boven Turkije verloor de Boeing 777 opeens anderhalve kilometer hoogte. Pas toen de Turkse luchtverkeersleiding alarm sloeg werd er in de cockpit ingegrepen. De twee piloten zijn geschorst. Het weer in het hele land kans op buien, soms met onweer en hagel en het is zo'n 20 graden. Het weekend blijft wisselvallig, het is dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Noorderloos 4. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 4 door een ongeluk.